van een uitzending van Clemens Peters met het NOS Journaal. De executie van vier mannen in India, die waren veroordeeld voor groepsverkrachting, is opnieuw uitgesteld. Ze zouden vandaag worden opgehangen, maar op het laatste moment werd er een gratieverzoek ingediend. Eind 2012 verkrachtte een groep mannen een studenten in een bus. Het slachtoffer overleed uiteindelijk. De zaak leidde in India en in andere landen tot veel verontwaardiging. De Amerikaanse thrillerschrijfster Mary Higgins Clark is overleden. De Queen of Suspense, zoals ze werd genoemd, schreef tientallen misdaadromans. Alleen al in de Verenigde Staten verkocht ze meer dan 100 miljoen boeken. Veel titels als A Stranger is Watching en Lucky Day werden bewerkt, bewerkt voor film en televisie. Mary Higgins Clark was 92. Bioloog en tv-presentator Freek Vonk is benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de VU in Amsterdam. Hij gaat zich bezighouden met de ontwikkeling van nieuwe medicijnen... met behulp van slangengif en andere natuurlijke stoffen. En hij gaat ook lesgeven en studenten helpen met afstuderen. Freek Vonk is aan de VU benoemd voor vijf jaar. De vuurwerkbranche overweegt juridische stappen tegen het vuurwerkverbod op pijlen en knalvuurwerk. Die mogen komende jaarwisseling niet meer worden afgestoken. Volgens de belangenvereniging Pyrotechniek Nederland komt het verbod te snel. Handelaren blijven nu met veel spullen zitten, omdat ze die niet meer mogen verkopen. De branche schat de schade op 10 miljoen euro. Volgens premier Rutte valt dat onder het ondernemersrisico. Maar daar is de vuurwerkhandel het niet mee eens. De vrouwentitel op de Australian Open is verrassend gewonnen door de Amerikaanse Sofia Kenin. De als veertiende geplaatste Amerikaanse versloeg de Spaanse Garbine Muguruza in drie sets.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 We, zijn daar dit jaar mee begonnen. En ja, we proberen weer een mooi programma voor u te maken... met verschillende muziekstijlen. Dat doen we altijd op de zaterdag natuurlijk. vandaag samengesteld en gepresenteerd door Bert Weilers en Auko B. Bert... Ben je er klaar voor, voor vanmiddag? Ik ben er helemaal klaar voor. Heb je nog wat mooie muziek meegenomen? Kan je wat voorbeeldjes noemen wat je in ieder geval laat nou, horen? Ik heb wat van Thelonious Monk, Miles Davis. Maar ook van... Eh, waar staat je? Ehm, Jeff Goldblum, die speelt ook eh, tegenwoordig. Oh ja, ook mooi. In een big band. Ja. Ja, leuk. Ja, wat mag je dan nog meer verwachten? We hebben muziek van uh, eh, Arnett Kopp en de Red Garland Trio. We hebben Michael Linton, Bob en Earl, weet je wel, van de Harlem Shuffle. Miles Davis, nou, heel veel mooie muziek. Eh, hoe was jouw week, Bert? Nou, mijn week was eigenlijk vrij rustig, hoor. Eh, niet echt iets gebeurd. Oh. Nou, ik, ik, ik kook eh, maandagmiddag en zo op de pluspunt. Oh, leuk. ook samen eten en zo. Ja, ja. Nou, dinsdag was niks. En de rest was echt gewoon rustig. Oké. Je, je doet gewoon je dingetjes en zo. Ja, ja. En eh, je hebt geen hinder ondervonden van het uittreden van Engeland? In de eh, brexit? Is, oh, dat is uitgetreden, hè? ja. ja eh, hè? Ze hadden iets op het strand of zoiets gisteren. De, de, eerste uitwijf. Oké. Iets uh, merkwaardig. Ja, ik weet ook niet. Het was, hadden een vlag neergelegd en dan gingen ze allemaal uh, staan wuiven. Oké. Ja, ik vond het wel een bijzondere week. Weer een onderwijsstaking. De, ja, dat is wat dan. de brexit. Wat zelf voor mij een hoogtepunt was deze week... ik heb een film zitten kijken van Miles Davis. En de eh, Complete Bird of Cool heet die film. En die is laatst in de filmhuis geweest. En dat is een prachtige film. En wat me daar opviel, dat de meeste jazzmuzikanten komen uit arme gezinnen. Maar Miles Davis is dat niet het geval. Zijn vader was tandarts, om maar iets te noemen. Maar goed, te lang genoeg gekletst. We gaan over naar een ander nummertje. Een nummertje wat iedereen kent, In the Air Tonight. En dat wordt hier gebracht door James Farelli. James eens Even kijken wat ik hier staan. James Farelli. Cindy here tonight James uh, In the Air Tonight. Een beetje jazzy-achtige uitvoering van dit bekende nummer. Eh, een ander heel bekend nummer is van een zanger... die ik een warm hart toedraag, Tom Waits. En dat is een Engelse jazzzangeres, Lion Carroll heet deze dame. Die heeft 2017 een cd uitgebracht, The Right to Love. En daar staat het mooie nummer op, In the Neighborhood. En dat is een, eh, ja, toch een beetje een nummer over een vervallen wijk... maar ja, toch een heel mooi nummer. Luister en geniet van uh, eh, Lion Carol in the Neighborhood. <coughs> well, the eggs chase the bacon round the frying pan And the wine and dark pigeons by the steeple bell rope And the dogs tip the garbage pan last night. And there's always construction work bothering. dat was natuurlijk de fantastische zangeres Liam Carroll. Een studioalbum 2017. Eh, hoge recensies gekregen in The Guardian eh, van deze jazzzangeres en pianiste. Eh, zeer de moeite waard. Maar als we het dan over Tom Waits hebben... dan kunnen we natuurlijk ook niet een, om Tom Waits heen. En die Tom Waits die maakt mooie muziek. Voor één nummer is mij altijd echt bijgebleven. gebleven. Ik, dat is ook een grappige tekst. En dat lied dat is van een cd'tje Small Change, heet die cd. Tom Waits. Uh, dat is een grappige tekst. The piano has been drinking, not me. Uh, eh, ja, zitten grappige dingen in. Luister en geniet van Tom Waits. My nectar is asleep, and the combo went back to New York. The jukebox says to take a leak, and the carpet needs a haircut, and the spotlight looks like a prison break, cause the telephone's out of cigarette the are on the make, and the piano has been drinking. The piano has been drinking, and the menus are all freezing, and the light man's blind in one eye, and they can't see out. piano tune. got a hearing aid and showed up with his mother. And the piano has been drinking. The piano has been drinking as the bouncer is a sumo wrestler, cream puff Casper milk owner is a mental midget with a IQ of a fence post. Cause the piano has been drinking. The piano has been drinking. And you can't find rolling and the bar stools are on fire and the newspapers were fooling and the ashtrays have retired as the piano has been drinking the piano has been drinking the piano prachtig nummer van eh, Tom Waits. Wat eh, eh, ja, eigenlijk heel veel mensen op dit moment misschien wel bijzonder vinden. Want Dry January is voorbij. Dus het is 1 februari vandaag. Dus misschien kunnen een aantal mensen die meegedaan hebben aan dat projectje het glas heffen vanavond. Tom Weet deed dat in ieder geval niet, want de piano had gedronken en hij niet natuurlijk. En de carpet niet, een haircut. Nou, zo zaten heel veel grappige dingen in deze muziek. Ja, we hebben ook eh, gekregen van de week, dat zal ik jullie laten horen, eh, dit. ZFM Jazz. En, eh, en dat hebben we ook nog deze gekregen. ZFM Jazz. ja, leuk. Dus eh, we kunnen tussen de muziekjes ook eh, jingles gaan draaien. Eh, nou Bert, jij hebt ook iets uitgekozen. We gaan kijken wat dat gaat worden. Dat is van Thelonious Monk. Dat is een hele oude standaard. Round Midnight uit 1952. Hij loopt. microfoon is open. Je microfoon zit open. Ja, oké. Daar, nou gaan we door met John Coltrane. 1964. Het nummer heet Satellite. Hier komt hij. Eh, de fenomenale John Coltrane. En daar maken we meteen een uitstapje naar een andere saxofonist. En die doet mee met een, eh, een trio. En dan hebben we het over, even kijken of ik dat meegenomen heb... Arnett Cobb en de Red Garland trio Blue and Sentimental. Een fantastische LP uit 1960 was dat ongeveer. En daar staat een nummer op dat een van mijn lievelingsnummers is. En dat nummertje heet Black Velvet. En iedereen kent dat natuurlijk in de uitvoering van Illinois Jacket. Maar dat is een uh, fenomenaal nummer. Hier komt hij. Arnett Kop, Red Garland Trio. en de Red Garland Trio. Heel bekend nummer, Black Velvet. Eh, ja, mooie tijd om een zangeres te laten horen. En dan kies ik deze keer voor een eh, Frans-Canadese zangeres. En eh, die heet Chantal Chamberlain. Als ik het goed zeg. Ja, Chantal Chamberlain. Met het volgende nummer. Het is lunchtijd, dus misschien heb je hier wat aan. Oh, come on, save my soul. I need some sugar in my bowl. I want a little sugar in my bowl.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 leuk om te luisteren. En de Sugar, ja, je moet zelf maar opvatten wat voor Sugar ze hier bedoelden. Ehm, een ander nummertje wat wel bij dit moment van de dag past... is van de Jonna Jones Sextet. Jonna Jones, een bekende trompetist. You're the cream in my coffee had hij het over. Nou, dat komt goed uit, want eh, mijn koffie staat klaar. Alleen de cream heb ik niet nodig. vrolijke muziek voor eh, dit uur van de dag natuurlijk. You're the cream in my coffee. Jonna Jones was dat. En eh, als je koffie drinkt, dan wil je er misschien wel iets bij. Misschien wel een broodje en misschien wel een broodje met marmelade. En het volgende nummer heet Marmalade. En dat is van de eh, bekende pionist Bud Powell. Komt van een LP Time Waits 1958 die, die opgenomen heeft in de fameuze Rudy van Gelder Studios in Hackensack, New Jersey, Amerika. Hij wordt begeleid op de bas door Sam Jones... en Philly Joe Jones speelt op de drums. Marmalade. Even kijken, Marmalade zei ik, Bud Powell. Even kijken waar we dat hebben staan, Bud Powell. Komt-ie. Bud Powell, Marmalade. Nou, dat was de Bud Powell. Met eh, mooie muziek, nummertje Marmalade. Maar we gaan even naar Bert, want Bert heeft ook eh, muziek meegenomen. Bert, wat staat er voor ons klaar? Oh, sorry. Ben ik aan? Ja. Ehm, ik heb wat eh, nog meegenomen van Miles Davis. Die ook in Frankrijk heeft gewerkt. En daar een, ook heeft meegewerkt aan een soundtrack. Ascenseur pour l'eau chauffeur. Deze film is een film uit 1958. En het nummer is de, ja, de, de aankondiging van de film. prachtige klanken van eh, eh, Miles Davis natuurlijk. En eh, ja, uit een film bekend stukje. Eh, ik zag in die film, die documentaire die ik van de week gezien heb... over de, de Bird of Cool, zou ik maar zeggen... dat hij, deze, dat hij gewoon de, de, trompet ter hand nam... de beelden uit de film voorbij liet gaan... en daarbij zat te blazen. Het is nog fenomenaal dat je zulke muziek even uit je mouw kan schudden. Eh, ik, ik had beloofd ook al toe wat grappige stukjes te draaien... en dan kom ik terecht bij eh, Harry Nielsen. Die heeft een prachtig nummertje gemaakt... En dat nummertje dat heet eh, she sits down on me. En het gaat over een, een, een, vrouw die onder de tatoeage zit. In een circus werkt. En dan krijgt ze een relatie met Harry. En dan wil ze ook zijn portret hebben. En ze heeft nog maar één plekje over waar hij kan komen te staan. She sits down on me. Harry Nilsson. listen to my story, boys. I need your sympathy. The tattooed lady in the circus fell in love with me. And just to prove her love was sweet as Cantardee, she had my picture tattooed on her body. She has the landing of the pilgrims on her shoulder. And on her back she has the sunset of the west. And right beside her dimpled knees, just two great big apple trees. And the pyramids look lovely on her chest. And when she decided that she'd like to add my picture, she simply couldn't find a vacant spot, you see. So she tattooed my poor face in a most peculiar place. Now, whenever she sits down, she sits on me. She has a small gardenia tattoo on her elbow. Je hebt geluisterd naar het eerste uur van CSM Jazz op zaterdag. Eh, ik hoop dat je twee uur er ook bij wil blijven. Want we hebben nog veel meer mooie muziek op de rol staan natuurlijk. Eh, mooi momentje om even een bakje koffie, glaasje melk of iets anders te nemen.